Eefje kunnen met het NOS Journaal. Een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen, leidt er niet toe dat meer arbeidsgehandicapten aan een baan komen. Dat zegt het Centraal Planbureau. Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. En daarmee levert voltijdswerk volgens het CPB minder op voor werknemers met een beperking, omdat die minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De berekening van het CPB wordt morgen besproken in de Tweede Kamer. Amerika en Noord-Korea hebben respect voor elkaar. Dat heeft president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zegt dat er op extreem hoog en direct niveau wordt gecommuniceerd tussen de landen over een mogelijke top. Die ontmoeting moet volgens Trump ergens in de komende twee maanden plaatsvinden. Trumps woorden zijn opvallend verzoenend. Nog geen vijf maanden geleden noemde hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... denigrerend nog een Little Rocket Man. In augustus vorig jaar dreigde hij het land met fire and fury... als Noord-Korea zou doorgaan met rakettesten. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. Daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken verder uitgesteld. Blijkt uit de halfjaarrapportage over de Belastingdienst die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Belastingdienst wil de terugbetalingsregelingen voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken.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 Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie. De wedstrijd Heerenveen-ADO Den Haag eindigde in 2-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht rustig en vrij helder weer. Minima rond een graad of 6. Morgen volop zon en een matige oostenwind.